10 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Omroep Max gaat in beroep tegen de boete die het commissariaat voor de media heeft opgelegd voor het programma Heel Holland Bakt. Directeur Jan Slachter van de Omroep zegt als het moet door te gaan tot aan de Raad van State. Hij noemt de boete van 162.000 euro die het commissariaat heeft opgelegd buitenproportioneel. Tijdens het tweede seizoen van Heel Holland Bakt verkochten Albert Heijn en Bol.com spullen onder die naam. Moederbedrijf Ahold heeft daardoor kunnen profiteren profiteren van het succes van het programma, stelt het commissariaat, en dat mag niet. De boete is opmerkelijk, want Omroep Max heeft de merchandise-rechten van het programma niet in handen. Die zijn van de BBC en die heeft vorig jaar een overeenkomst gesloten met Ahold. De Chinese politie heeft in een grote actie tegen online gokken bijna 1100 mensen opgepakt. Twee mannen uit de provincie Guangdong leiden volgens de politie een goknetwerk. Via servers in Thailand bouwden ze platforms waarmee online kon worden gegokt. Veel van de andere verdachten huurden die platforms om er hun eigen gokhandel mee te runnen. De arrestaties werden gedaan in de tweede helft van vorig jaar, maar zijn pas nu bekendgemaakt. Meer dan 500 arrestanten zitten nog vast. De autoriteiten hebben te goede bevroren voor omgerekend zo'n 50 miljoen euro. Het kabinet stimuleert de komende jaren het gebruik van restwarmte uit de industrie voor het verwarmen van huizen en bedrijven. Restwarmte moet een alternatief worden voor het aardgas uit Groningen, zegt minister Kamp. Het kabinet komt daarom met nieuwe regels om het voor energiemaatschappijen aantrekkelijker te maken restwarmte te gebruiken. In de industrie komt veel warmte vrij waar niets mee gebeurt. Als die restwarmte wordt omgezet in energie, kunnen daarmee huizen worden verwarmd. Het weer, bewolking en regen trekken via het zuidoosten naar Duitsland weg. Vanmiddag geregeld zon, nog een kleine kans op een bui. Het wordt een graad of 9.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 En tussen Geldermalsen en Eveningen over 11 kilometer. A2 richting Utrecht vanuit Amsterdam tussen Breukelen en Maarsen 6. A6 Ledenstad Muiden voor Muidenberg 4. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Maarsbergen en Oude Rijn 15 kilometer. Er staat een vrachtauto stil op de rechte rijstrook.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 Let's start walking over on the dance floor. It's her fault ook op internet. www.zfmzandvoort.nl When you were young and your heart was an open book You used to say it die. kopmuyor Hamıma Linetteki sana su Aksigine Bıkkuma Kuma holdal dine yo si yo Monesiman Linesiman Moedilen yapılır 25 jaar.